7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de vijf statenleden van Forum voor Democratie in Zeeland stapt uit de partij. Robert Brunke zegt dat hij de standpunten en uitlatingen van partijleider Thierry Baudet niet langer kan steunen. Ook de interne machtsstrijd stoort hem. Brunke behoudt zijn zetel in de Zeeuwse Staten... en gaat daar verder onder de naam Nieuw Nederland. Hij sluit zich niet aan bij de nieuwe partij van senator Henk Otte... die vorige maand uit Forum voor Democratie werd gezet. Vandaag werd bekend dat twee andere senatoren met Otte meegaan. Een Turks militair konvooi is in de Syrische provincie Idlib gebombardeerd door de Syrische luchtmacht. Daarbij zijn volgens Turkije drie Syrische burgers omgekomen en twaalf gewond geraakt. Over Turkse slachtoffers is niets bekend. De aanval was bij Gan een rebellenbolwerk dat al langer wordt bestookt door troepen van president Assad. Turkije is woedend over de aanval. Het konvooi was volgens Ankara op weg naar een Turkse observatiepost. Syrië zegt dat het konvooi voorraden en munitie naar rebellen bracht... en beschuldigt Turkije van vijandig gedrag. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het steekincident in Breda... waarbij vanmiddag een meisje van 15 werd gedood. Een jongen van 16 zit vast als verdachte. Hij meldde zichzelf bij de politie. Wat zijn relatie is met het slachtoffer wordt nog onderzocht. Utrecht heeft sinds vandaag de grootste fietsenstalling ter wereld. De stalling bij het Centraal Station was al de grootste van Nederland. Maar nu is ook het tweede deel geopend en kunnen er 12.500 fietsen staan. De betonnen stalling onder het stationsplein telt drie verdiepingen en is 350 meter lang. Elektronische borden laten zien waar nog plek is. Tot nu toe was een stalling voor bijna 10.000 fietsen in Tokio de grootste ter wereld. Het weer, steeds meer opklaringen, maar lokaal nog kans op een bui.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 A thousand channels on the TV. Treat everybody like the family. So bring a jug of your sweet tea. Leave all your worries and come inside no life like the country life. Can't beat bunny bread, and Mountain Dew. Hanging out, talking about the game and what makes a good barbecue. toast to the boys overseas. Living on a buy one, get one free. Just make it do. There's no life like the country life. No it's alright. Ain't good wine. Just wanna have a good time. A thousand channels on the TV. Treat everybody like family. That your silverware. Saving up for the county fair. Hey there, y'all, it's a hell of a ride. There's no life like the country life. No life like the country life. was our New Brownsville, Texas, Brian Milson met a Country Life. En we zijn nog ruim een uur bij je met de lekkerste countrymuziek... afgewisseld met bluegrass en Americana. En in dit uur kan je nog verwachten twee nummers van het Spotlight album. Dat is Come On Over van Shania Twain. En we hebben straks ook de Nashville Spiegelplaat. Ashley Monroe zingt solo, maar ze is natuurlijk ook lid van de Pistol Annies. Uit 2015 ga je luisteren naar On Something Good van haar. Wheels are gone if they don't turn enough. And so the story goes, hell, I've been one of those worn and faded by the rain. deze keer doen we nog een greep in onze digitale brievenbus. En later op in dit uur ook nog. Deze keer gaan we naar Australië. En dat doen we met Megan Sitwell. En die stuurde haar nummer op 'Peace of Me. En daar ga je dus nu naar luisteren. from Down Under. Uit Australië was dat Megan Sitwell en Peace of Me. De Nashville Spiegelplaat. Voor degenen die voor de eerste keer naar deze show luisteren, wat betekent dat? Ga ik je dat even uitleggen. Dat zijn twee versies van hetzelfde nummer. Het liefst het origineel met een andere leuke versie of twee hele bijzondere versies van hetzelfde nummer. En deze keer stuurde Hans Jongejan uit Valkenswaard naar info.nashvilleradio.nl zijn spiegelplaat. Het nummer is in 1973 geschreven door Don Henley en Clan Frey. En in 2012 2012 zette Buck Owens op de plaat voor zijn album Buck Sings Eagles. Je gaat dus twee keer luisteren naar eh, een versie van hetzelfde nummer. Eerst dus de Eagles en daarna Buck Owens met Tequila Sunrise. Dit is de Nashville Spiegelplaat. tequila sunrise Staring slowly across the sky goodbye the hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town, and she's out running round. She wasn't just another woman soul tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. On va t'appeler madame, madame canaille comment Petit à trop mignon pour faire ta criminelle Comment tu crois mes mots Je peux faire moi tout seul Allons à la foyer, même pour changer de nom On va t'appeler madame, madame canaille comment Petit à trop mignon pour faire ta criminelle Allons à la foyer, je peux faire moi tout seul regarde, quoi t'as fait Si loin comme dedans mais ça, ça me fait du mal. Mais oui, mais ça revoir, si loin de toi, mignon. T'apprends me crever belle queue, joli, j'ai joli plomb. Allons à la faille, mais pour changer ton nom, on va t'appeler madame, madame kenai Tomo. Petite à trop mignon, pour faire ta criminelle. Allons à la faille, je peux faire mon moi toute seule. en Amerikanen ook regelmatig Cajun-invloeden terug hoort komen, vond ik het tijd geworden om Captain Gumbo een keer op de playlist te zetten. Dit was het 1990 Alonso Lafayette en het origineel stamt uit 1928 en toen werd het voor het eerst opgenomen door Joe Falcon en Cleoma Bro. Uh, Cletus T. Judd, ja, dat is een oude ego van de countryzanger Barry Paul en hij heeft een Red Solo Cup van Toby Keith opgenomen, maar heeft er een hele leuke parodie van gemaakt. Dit is Double D Cup. A 1D, 2D parody of Toby. cups are utterly incredible. At Mardi Gras and spring break, they're usually quite visible. But you there, sweet lady, got a great set of breasticles. Are they real? I don't have to ask. That's true. Hey, Double D cups, they may look inflatable, and whether they're paid for is often debatable. But on tons of websites, they're always downloadable, as well as Kim Kardashian's. Double D cups, six thousand bucks. we Will credit card em. Go ahead and charge em. I love you, Double D cups. Can't get enough. I like them in sweaters. I like when they point like an Irish setter. Yeah, double D cups have never looked better, but I can't seem to get Yeah, I must admit that some ladies with biggins have more than a few times had my name written on them with a sharpie when they see fitting, but they're all usually quite chubby. Double D cups. Hope they don't bust. Good luck such a hottie! I love them double D cups. Can't get enough. Oh, what a body. Oh, what a body. Well, nothing against those who are not as blessed and may never win a wet t-shirt contest. But when it comes to double D's, I confess they're the ball in my Vavoom. Easy, guys. Yeah, double D cups can be saline and plastic. The bigger, the better. They sure look bootastic. And though they may make it hard to do gymnastics, I mean it when I look at them and say, Double D cups. You're more than just jugs. Yeah. Bazooms, cans, baby feeders, tatas, milkshakes, pink nose puppies, hooters, watermelons, Twitter sausages, oh, blouse bunnies. Yeah, who knows? Whatever you are, you're still my friends. My lifelong friends, both of you. Even the slightly smaller one. Oh. I love them double D cups and bras that push up like alle mannen die van het vrouwelijk schoonhouden. Cletus T. Judd en de Double D Cups. De versie van Barry Pool, want dat is het alte ego van Cletus T. Judd. Van de Red Solar Cup van Toby Keith. Ik ben echt benieuwd wat Toby hiervan heeft gevonden. Ik geloof dat hij het best wel leuk vond. Trisha Yearwood, daar gaan we nu verder mee. Country uit America. En haar nummer heet... Heaven, heartache and the power said, don't call me no more. Don't you knock on my door. It's too late now, and I know you'll never change. Now she said, you're just a Coca-Cola cowboy. You got an Eastwood smile and Robert Redford hair. you walked across my heart like it was Texas. And you taught me how to say I just don't care. She said, just leave me alone and let me hang up this phone. Cause he'll see me cry and think I still love you. Please don't call me no more. I changed the locks on my door. It's time you understood that we are through. She said, You're just a Coca Cola cowboy. You got an Eastwood smiling Robert Redford hair. house tech. Coca-Cola Cowboy van Mel Tillis uit 1979. En als je nou denkt, goh, die achternaam Tillis, die komt mij bekend voor. Dat klopt, want Mel is namelijk de vader van country zangeres Pam Tillis. We gaan verder met Tara Thompson, een eh, hier nog redelijk onbekende country zangeres uit Amerika. In 2016 begon ze haar carrière en ze heeft inmiddels twee albums op haar naam staan. Maar we gaan even terug inderdaad naar 2016, want toen bracht ze haar debuutsingle uit Someone Take Your Place. I don't even own a pair of high heels. But I bought these at Payless on my lunch break. sister did this makeup. She calls it get over your breakup. She said, get out there and work it, girl. So I'm working it. This ain't no drugstore perfume. I'm talking Chanel number five. A little sample that I saved, son, from all kiss, who could dance any chance, you could find me a little ashtray. Sarah Thompson en haar debuutsingle uit 2016, Someone to Take Your Place. Kenny Rogers, ja, die man heeft natuurlijk ontzettend veel nummers op zijn naam staan. Maar wist je dat hij ooit ook nog een klein bluegrass uitstapje heeft gemaakt? Hij heeft namelijk in 2011 heeft hij het album opgenomen The Love of God met allemaal gospelachtige country nummers. Het origineel van dit nummer is trouwens uit 1940 en werd toen opgenomen door de Reverend G.M. Gates. En dit is Kenny Rogers and The Whites en I'll Fly Away. life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. week zoek ik op internet weer of ik daar leuke country, bluegrass of Americano voor jullie kan vinden die nog niet in de Nashville collectie zitten. Zoals de volgende formatie, geformeerd door Brandy Carlisle, Natalie Humby, Mary Morris en Amanda Shires. Over wie heb ik het? Over de High Women. Dit is Redesigning Women. Old time living on a half-time schedule. Always trying to make everybody feel special. Learning when to break and when to hit the pedal. Working hard to look good till we die. A critical reason there's a population raising up. Twee nummers te goed van het Spotlight-album Come On Over van Shania Twain. Marlies de Bie uit Zandvoort stuurde info een e-mail met daarin de vraag of we aandacht aan dit album wilden besteden in het onderwerp Spotlight Album. Tuurlijk, als je zelf ook een suggestie hebt, info is ons e-mailadres. Vermeld in je e-mail even om welke artiest, welk album en welke vier nummers je zou willen horen. En eh, wij gaan ernaar op zoek en het mag country, bluegrass of Amerikanen zijn. Hebben we het in huis? Vinden we het leuk? Vinden we het in de show passen? Gaat het zelf zeker op de playlist. on Over van Shania Twain. Ja, dit album werd geproduceerd door de Zuid-Afrikaanse producer Robert John Lang, ook wel Mutt genoemd. Hij heeft drie albums voor haar geproduceerd. Maar wat ook wel heel leuk is om op te merken, is dat hij bijvoorbeeld ook de producer was van onder andere ACDC en Brian Adams. Dus iets heel anders als country. Maar country, dat draaien we dus nu. on Over van Shania Twain, twee keer achter elkaar. on Over en daarna When. Dit is het Nashville Spotlight Album. Get alive. life Get a grip Get away somewhere Take a trip Take a break Take control Take advice from someone you know choose when you're up, when you're down Take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know. Nashville Spotlight album. One. more optimistic, but I don't see that happening anytime soon. Nashville Country Radio. dat was uit Noorwegen. En Taylor uit 2002 alweer. En is geboren als Marianne Elstad Olsen. Dus onvervalste country uit Scandinavië en dus uit Noorwegen. Ze zong Hello Goodbye. En ja, eigenlijk is dat eigenlijk ook wel waar. Want het zit er alweer op. We hebben twee uur weer volgestopt met de lekkerste country, Amerikanen en bluegrass. Maar aan de show is weer een eind, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Voor informatie over de show, kijk even op www.nashvilleradio.nl. Daar vind je al alle informatie. Barry Walsh stuurde via info.nashforradio.nl ook een e-mail vanuit Engeland om aandacht te vragen aan zijn single. En hoe toepasselijk, Until It's Time To Go. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. When there's so much time. There's no need to borrow. cigarettes and Merlot wine. Never worrying about tomorrow. Now the days are meaning so much more, more precious than before. But it's alright, just hold on tight till it's time to go. I've seen changes through my eyes. I've loved and lost, and I have sacrificed. I've seen the writing on the wall. And every day has got a price. running through my hair like a mountain stream that flows. But it's alright, just hold on tight until it's time to go. A mountain stream that flows. But it's alright, just hold on tight until it's time to go. We all care about the children.